7 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Meer Nederlanders die in het buitenland zijn veroordeeld... mogen hun straf hier uitzitten. In 2012 waren het er 142 en in 2017 ruim 80 meer. De stijging komt door een Europese regeling... die het makkelijker maakt om gevangenen te verhuizen. Bijna de helft van de Nederlanders in een buitenlandse cel... zit vast vanwege zaken die met drugs hebben te maken. De film Bohemian Rhapsody over rockband Queen... heeft de Golden Globe voor beste dramafilm gewonnen. De hoofdrolspeler Rami Malek, die Freddie Mercury speelt... kreeg bovendien de prijs voor beste mannelijke hoofdrolspeler. Glenn Close sleepte een Globe in de wacht voor haar hoofdrol in The Wife. De prijs in de categorie Beste Comedy en Musical... ging naar de roadmovie Green Book... over een reis door het zuiden van Amerika in de jaren 60. Horeca-ondernemers zijn bezorgd over het personeelstekort... blijkt uit een enquête van de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland... onder duizend ondernemers. Ook maken ze, zich zorgen over het grote aanbod van restaurants, koffietentjes en eetcafés... want de winst moet over steeds meer zaken worden verdeeld. De Servisch-Orthodoxe Kerk heeft de kerstmis van gisterochtend verplaatst vanwege een bedreiging. De politie wil niet zeggen wat voor dreiging. Vanwege die dreiging ging gisteravond de nachtmis ook niet door. De mis van deze ochtend wordt nu gehouden in het klooster van de kerk in Sint-Hubert. In de Alpen houdt de sneeuwval voorlopig aan. Dit weekend leidde de vele sneeuw tot veel overlast, vooral in Oostenrijk. Wegen werden afgesloten en er stonden veel files. Twee skiers kwamen om het leven doordat ze werden bedolven onder een lawine. Het weer, vandaag is bewolkt en valt er vooral in het noorden van het land wat regen. In de loop van de dag neemt de wind toe tot matig en krachtig. De middagtemperatuur wordt ongeveer 8 graden. Morgen wordt het wisselvallig met wat zon en enkele buien.